Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij justitie zijn tot nu toe 5000 aangiftes binnengekomen tegen PVV-leider Geert Wilders... vanwege zijn uitspraken over minder Marokkanen. Via de website van de politie kwamen nog eens 15.000 meldingen binnen van discriminatie. Het OM bestudeert de aangifte en de uitlatingen van Wilders... en kan nog niet zeggen wanneer het een beslissing neemt over eventuele vervolging van de PVV-leider. Oud-president Janukovic van Oekraïne is verantwoordelijk voor het doodschieten van demonstranten in februari. Dat blijkt volgens de Oekraïense regering uit onderzoek. De oproerpolitie schoot bij anti-regeringsbetogingen in februari tientallen demonstranten dood. De meeste slachtoffers vielen op het centrale plein in Kiev. Janukovic vluchtte kort na het bloedbad en werd later door het parlement afgezet. Gisteren zei hij dat hij niet de opdracht heeft gegeven om op de betogers te schieten. Vakbonden zijn bang dat een sluiting van sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom op handen is. Philip Morris heeft alle werknemers van de fabriek per brief opgeroepen voor een personeelsbijeenkomst morgen, waarin een belangrijke mededeling wordt gedaan. Volgens de vakbonden is daardoor grote onrust ontstaan. De bonden krijgen pas kort voor de bijeenkomst te horen wat er gezegd gaat worden. Bij de sigarettenfabrikant in Bergen op Zoom werken 1500 mensen. Volgens de bonden maakt de vestiging winst. Station Utrecht Centraal ligt deze zomer gedeeltelijk plat. Spoorbeheerder ProRail vervangt dan meer dan 130 wissels en veel bovenleidingen. De grootste overlast wordt verwacht van 9 tot 17 augustus, dan wordt er aan één stuk doorgewerkt. Utrecht Centraal is het drukste spoorwegknooppunt van Nederland. Het weer op de meeste plaatsen zon bij maxima van 18 tot 23 graden. De noordkust heeft last van zeemist, daar is het 11 graden. Later vandaag en vannacht kans op een bui. Morgen af en toe zon, meer buien, soms met hagel en onweer. Het westen blijft vrijwel droog. Het wordt dan 16 tot 23 graden. Dit was het NOS Short. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch...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 Twee uur lang. En daarna geen Hans, want die zit met zijn vrouw in Antwerpen lekker te genieten. Ze zijn zoveel jaar getrouwd deze week en dat willen ze even vieren. Dus van 4 tot 6 hebben we Willem de Zwart twee uur lang de tip van Willem. Ga er maar even aan staan. Wij beginnen zometeen met eh, Chubby Checker en daarna de police. Veel plezier met deze uitzending. Mijn naam is Bart voor Meer. En heel veel fijne muziek gewenst. Een eh, heerlijke hit van de Police van de LP Ghost in the Machine uit 1981. Every Little Thing She Does Is Magic. En we begonnen met een nummer uit 1961 van Chubby Checker. Geschreven door Man and Apple en eh, genomineerd en uitverkoren tot de Best Rock and Roll Grammy Award 1962. Jawel. Eh, de, het motto van deze dag is de donderdag den, deze donderdag dender door. En waarom? Nou, van 12 tot 6 alleen maar muziek. Van 12 tot 2 hadden we Ruud met de heerlijkste nummers. En nu eh, Matchbox met Bart van der Meer. En van 4 tot 6 Willem de Zwart met zijn muziekkeuze. En eh, dat is niet misselijk, kan ik je wel vertellen. We gaan nu eh, een nummer draaien van een LP van Bill Wyman met zijn Rhythm Kings. En het waren niet de minste Kings die meededen. Gary Brooker, Eric Clapton, Georgie Fame, Peter Frampton, Albert Lee. En in 1999 maakte hij een LP met ze. En die heette Anyway the Wind Blows. En wij gaan draaien het titelnummer. it up loud, moving in the alley or moving in the crowd. Easy come, easy go, anywhere the wind blows. Easy come, easy go, anywhere the wind blows. Bow-legged woman do the boogaloo, she gonna jive, she gonna move. Turn around, say do it again. Bow-legged woman, tell me where you've been. Easy come, easy go. Jumper, can you give me that beat? Can you give me that beat? Gonna move my feet. Guitar player been all around the world, but he can't play a lick for looking at the girl. One, two, three, four, five, six, seven. You better change your ways or you won't go to heaven. Eight, nine, ten, gonna stop at eleven. Eleven, get your ways around in seven. easy go. En we zijn weer toe aan de, eh, de nieuwe binnenkomers van de Engelse hitparade van 50 jaar geleden. 3 april 1964. En het was een beetje zuinig in die week, want er kwamen maar twee platen nieuw in de hitparade. <laughs> En ook nog op de laatste twee plaatsen. Eh, de plaat die we als eerste gaan draaien komt dus binnen op nummer 40. Maar die eindigde wel op nummer 1. En dat was eh, de groep die voorheen de Lionel Morton 4 heette. En later de Four Pennies. En zij scoorde een hit met Juliet. En hier komt hij. was dus eh, nummer 40 in de hitparade van 50 jaar geleden. Juliette van de Four Pennies. En zij schreven het zelf. Op 40 was dat. Nieuw op 39. De tweede en laatste nieuwe van die week. En die komt van Gene Pitney. Een nummer geschreven door Bacharach en David. En ook Gene eindigde in de top 10. Wel niet op nummer 1, maar toch zeker op nummer 5. Hier is 24 Hours from Tulsa. say that I won't be home anymore. Cause something happened to me while I was driving home, and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. I saw welcoming light and stopped for the night, and that is when I saw her as I pulled in outside of the small motel. She was there, and so I walked up to her, asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Ah, only one day away from your arms. cafe. I asked her if she would stay. She said, okay. And I caressed her, kissed her, told her I'd die before I would let her out of my arms. For oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. I hate to do this to you, but I love somebody new. What can I do? can never, never, never go home again. no more. Yakety yak. Don't talk back. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. Get all that garbage out of sight. Or you don't go out Friday night. Yakety yak. Don't talk back. You just put on your coat and hat. the cat. Don't hold back. Jaggedy Jack, Jaggedy Jack. En dat waren de Coasters met eh, een eh, opvallende rol voor de saxofonist King Curtis. En die scoorde later op eigen kracht ook nog wel een grote hit. Ehm, in de eerste twee uur draaide Ruud al Bob Marley en de Wailers. En waarom doen wij dat dan ook niet? Alleen een ander nummer natuurlijk, uit 75. Een lange versie, No Woman, No Cry. applaus natuurlijk voor Bob Marley en zijn Wailers en No Woman No Cry. Een heerlijke lange uitvoering. En dan gaan we nu naar een eh, album eh, dat is eh, postuum uitgebracht in 1989. Het album Mystery Girl van Roy Orbison. We draaien een nummer geschreven door Roy, Jeff Lynne en Tom Petty. California Blue. Working been so long doing all I can do to get back to hebben, dan heb je het over Roy Orbison. Er is er geen één die daaraan kan tippen, dat is duidelijk. Um, dan gaan we nu maar iets eh, instrumentaals doen. Dan eh, kunnen we Roy nog even lekker laten nasudderen in onze eh, gedachten. Ehm, de instrumentale komt van Nelson Riddle en zijn orkest. En het heet Lisbon Antigua. waren de Springfields met hun eh, tweede hit na Island of Dreams. En dat was Say I Won't Be There. Ook een groot succes, maar niet zo groot als die Island of Dreams. En terecht vind ik dan ook. Eh, het volgende nummer, daar ben ik op patent gemaakt. Eh, zo'n 23 jaar geleden ongeveer. Door ene Alex de Zwart. Hij zei, ome Kok, zei hij. Hij zegt, deze moet je eens even gaan luisteren. Nou, dat heb ik gedaan. Geweldig. Hier is ACDC en Thunderstruck. Ergens in de provincie Utrecht gaan nu ook de splinters uit de sponningen. Dit was ACDC en Thunderstruck van het album eh, Razor's Edge uit 1990. Als ik eh, de volgende plaat hoor, dan ga ik meteen mijn schortje omdoen... een eh, stofdoekje om mijn hoofd en de stofzuiger aan. duurt dus ongeveer uh, stofzuigen. Ehm, Queen was dat natuurlijk, I Want to Break Free uit 1984. Het volgende nummer dat komt oorspronkelijk uit 1931. Maar ja, toen waren er natuurlijk nog geen 45 toerenplaten. In 1957 wel. En toen dacht Pat Boone, daar moet ik wat mee doen. Love Letters in the Sand. On a day like today Diversiteit in Matchbox, die kent geen weerga. En eh, gaan we nu weer bewijzen. Van Pat Boone gaan we naar de Spencer Davis groep. En niet zomaar een hitje van ze. Nee, een track van de second album. Met een hoofdrol voor eh, Steve Winwood. George on my mind. all the ice other arms reach out to me. Other eyes Steve Winwood die was nog geen twintig toen hij dit zong.